Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Caroline van der Plas, de BBB-leider, is door verkenner Ronald Plasterk bijgepraat over de gesprekken tussen omzicht en Wilders. Ze is blij dat het goede gesprekken waren, want aan het begin was dat wel anders wat ik heb gezegd is dat ik vind dat deze partijen met elkaar in gesprek moeten gaan om te kijken of er openingen of blokkades zijn en welke die dan zijn. En dan pas te kijken of je met elkaar verder kan. En dat is deze weken met al die gesprekken eh, is daar naartoe gewerkt. En daar ben ik hartstikke blij mee. Net zoals Wilders en Omtzigt wil ze niet te veel kwijt over wat er in die gesprekken is gezegd. Plasterk presenteert maandag zijn verslag aan de Tweede Kamer. Het treinverkeer op station Tilburg ligt al uren stil. De politie heeft de boel afgesloten omdat er een rugzak is achtergelaten op een perron. Een speurhond is nu onderweg om die tas te onderzoeken. Alle perrons en de winkels op station Tilburg zijn vanwege de veiligheid ontruimd. In Amsterdam is een minderjarige jongen neergestoken in de wijk Zuidoost. Het gebeurde naast het metrostation bij het Rijgersbos. Volgens AT5 was er iemand uit een groep van 5 tot 8 jongeren... die op de jongen instak op zijn onderlichaam. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. En volgens de politie rende dat groepje na de steekpartij weg... en ze zijn nog niet gepakt. En in de Beekse Bergen hebben ze eerder dan verwacht roze muisjes moeten inslaan voor een nieuwgeboren olifantje. En dat was best wel een beetje bijzonder voor de verzorger, vertelden ze aan het Brabants Dagblad. Het was eigenlijk een eh, verrassing, want ze is afgelopen zondag geboren. En eigenlijk hadden we ze pas eh, rond januari eh, verwacht, dus een verrassing. Ja, de baby-olifant heeft ook al een naam. De jonge spruit heet Ayabu. En dat staat voor schitterend en stralend. En hij is ook helemaal gezond en vanaf morgen is hij alweer te zien in het park. Heb ik nog het weer.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 Ja, ze zijn ook op YouTube tegenwoordig weer te vinden. Niet op televisie vanavond. Ja, Albert Gelder, je hebt het goed. Want vanavond is er ook een raadsvergadering. En voor die mensen die denken van... Hey, ik heb een, hoe zit dat dan nou met die raadsvergadering? Is dat dan niet op de radio? Nee, dat is, niet op de, dat is niet op de radio, want daar zijn wij. Maar wel op de televisie. Kanaal 1367 op je digitale tuner van KPN. En als je ook een digitale tuner hebt, maar je hebt dan Ziggo, is het kanaaltje 40. Duidelijk? Duidelijk, ja, duidelijker kan het niet zijn. Um, ehm, Hoefs, daar begonnen we mee met eh, So Many Questions. En our distinguished guest for the third time is Dusty Stray. Welcome in our show. Thank you so much. Dankjewel. dankjewel. Ja, we kunnen het eh, een mengelmoesje van Nederlands en, <laughs> en eh, eh, Engels doen. Want Jonathan is ook een beetje de Nederlandse taal enigszins machtig. Maar ik vind het altijd wel leuk om dan tussendoor ook even een beetje mijn Engels een beetje te testen. Want ja, ik heb van de week, <laughs> vorige week een collega gehoord. <laughs> die probeerde dat ook. Maar die zat toch een beetje te, te, te zoeken naar de juiste woorden. Maar goed, dit, dit scheelt natuurlijk ook. want hoe lang woon je in Nederland alweer. Ja, heel lang. Eh, ja. Bijna, ja, ongeveer 20 jaar al. Eh, zie je, dat bedoel ik. Eh, en Uh, en ben je ook nog al, al eens een keer eerder geweest. Tot twee keer toe al. Want het is voor jou geen onbekend terrein inmiddels. Precies, ja, ja, Maar ik weet alleen even niet wanneer. Ik denk een jaar of zes geleden, denk ik zo'n beetje. De laatste keer was, ja... 2017 denk ik geweest. 18, Ja, 18. 18. Ja. ja, maar weet je wat? Die, die stoel, die de gitaarstoel vind ik zo leuk dat ik heb eentje gekocht daarna. Oh ja. <laughs> echt waar. Is dat, is dat blijven hangen dan op een, of andere manier? Ja, Ik dacht, oh, dat is wel handig. ja. Ja, ja, want eh, de vorige keer zat je er ook op. Toen zei je van, ah, dat is best wel een lekkere stoel om op te zitten, denk ik. ja. Eh, dus eh, maar we hebben, ja, want we hebben gesprekstof genoeg natuurlijk. Want je hebt een, sinds vorige week weer in nieuw album uitgebracht. ja, bijna één week is het, al uit. Eh, ja, het is eh, bijna een week uit alweer. Want ja. Eh, ja het was 1 december. Ja, klok, klok, ja. klokslag. Ehm, want hoeveelste album is dat al? Want ik hou, de ja, ik hou het niet helemaal bij. nummer 6. Nummer 6. Ja, ja want ik heb me ook begrepen dat een van je albums... die werd ook nog goed ontvangen door bijvoorbeeld de Volkskrant. Kan ik me herinneren. Ja, de allereerste, maar ook de eh, de vierde ook. Eh, vier, vier, ster, <laughs> vier sterren. Vier sterren, hè? Vier sterren voor de eerste, de, eh, de vierde en ook die. Hè? Die, ja. Oh, op 1 december. Die, die we nu hebben uit... Ja, ja, ja, dat is ook... vier sterren in de Volkskrant. Ongelooflijk. Ik was wakker en ik, ik ging naar beneden. Wij, wij krijgen wel de Volkskrant. En ik dacht, oh dat zou heel leuk zijn, maar nee, dat kan niet. Of zo. En dan, ik, ik heb het opengemaakt en... <laughs> Oh god, hoe kreeg, je, kreeg een hartstilstand ja, ervan? echt ongelooflijk nou, eh, begin. Eh, wie was deze Doerak die dat deed? Uh, de, de, de snowdaard die dat, die dat vier sterren... Was dat Menno Pot? Jazeker. Ja, dat dacht ik al. dus ik denk, <laughs> dat kan er maar één zijn, denk ik. Uh, in dat, Menno pot voor president. Ja, nou, ja goed. Uh, nou, maar Menno heeft er, heeft er zeer veel kijk op. Ik heb of wat, even wat stukken af zitten luisteren. Eh, het is een beetje wereld, World Music, zo'n beetje. Eh, oh, je hebt bij okay. alle windstreken heb je, heb wel wat eh, erin zitten, vind ik eerlijk gezegd hoor. Oh, leuk. Ja, ik, ah. heb, ik, ja, ik denk, ja, misschien denk jij aan, ja, er is wel één liedje met... List. Ik speel, oh, List? Oké. ja, ja dat, dat, dat, dat, is eigenlijk voor mij, maar ik heb net ook wat dingen gehoord en ik denk, nou, dit is, dit is toch wel, er, zitten, er zitten wel wat invloeden uit de muzikale keuken uit al, bijna alle werelddelen heb ik wel eens een beetje het idee. Oké, ja, Maar dat is mijn, uh, mijn, nee, mijn Ik, zet te denken, alleen, ja, ik, ik speel eh, hoe, hoe heet het in het Nederlands? Oud, in het Engels oud, de eh, eh, Arabische instrument. Ja, ja, ja, dat zei je. dat, dat, dat, dat, probeer ik te spelen. Ja. ja George Harrison heeft ooit eh, de sitar gebruikt, hè? Ja, ja, ja. Zeker. He used de, sitar. Ja, ik, ik nog niet, nee. <laughs> maar uh, vind je te ver gaan als jij je officieert met George Harrison? Dat zou wel een beetje te... <laughs> ja. Wel, wat... Ja. Honor, honor. Ja. Ehm, maar goed, eh, dat is het album eh, tot dusver. Uh, Fireplace. Ehm, maar beschrijf hem eens. Wat, wat is daar zo kenmerkend aan het album Fireplace? Ehm, ja, voor, voor mij... ik, heb, ik heb voor het eerst met een nieuwe producer gewerkt. En, mhm. en hij, is meer, hij komt uit die elektronische muzieksfeer, zeg maar. Ja. En, en hij had, zeg maar... alles soort, soort decoraties eh, met, met eh, geluidjes, heel raar dingen. Dus dat, dat, dingen dat, dat ik zou nooit doen zelf, maar ja, mm hij deed het. En soms was het een soort grap. Hij zei, ja, dat vind je niet leuk. Een soort acid music ding of zo. En ik denk, nee, dat, dat klinkt heel goed. Ja, ja, heel ja. leuk. Ja, ja, Hou je er ook een beetje van? Dat, eh, dat er ook van die aparte dingen in, in je muziek te verwerken? altijd. Ik probeer altijd iets ja, af en toe apart te, te, te te hebben op elke album. Iets een beetje ver van wat ik normaal doe met mijn gitaar. Vanavond, ik, ik zit met mijn gitaar. Ja, dan zit je wel Vanavond hoor je niet zoveel. Misschien één dingetje met een oude drum, drum eh, machine eh, beat. Maar dat is het, ja. Dat is het eh, dan wel. Dus it's back to the roots tonight. Back to the... Neem je dan toch ook mee waar je vandaan komt? Want je komt volgens mij uit Austin, Texas, had ik begrepen. Ja, ja, eh, neem je dat dan toch mee eh, in je muziekuiting? Eh, ja, zeker. Ik, ja. ik, ja, ik, ehm, ik, ja, ik, ik, ik, ik heb altijd een <laughs> soort, het soort style, folky-style gitaar gespeeld. Zeg maar. En, en, soort singer, songwriter-achtige dingen. Ja, ik denk dat misschien komt uit mijn ja, het feit dat ik in Texas <laughs> ben geboren, ik weet nee, nee, ik was niet geboren in Texas. Ik was in Taiwan geboren. Hè? Taiwan, ja. ja, maar je bent wel, op, volgens mij wel opgegroeid daar. Ja, ja. Maar, ehm, ja, want, want eh, ja, nou, je zegt het al. Eh, je neemt natuurlijk wel wat mee. Maar ehm, je, woont nu al een eh, lange tijd in Nederland. Ehm, kom je nog wel eens in Amerika? ja, ja, ja. ik probeer één keer elke jaar of twee jaar of zo. Maar de, de coronatijd uh, was dat was het. lukte niet. Nee, nee, nee, nee. <laughs> maar ja, ik, mijn ouders wonen daar. Eh, ik heb twee zusters en eh, vrienden in Dallas en Austin. En ja, ik moet af en toe daar naartoe. Ja, ja. ja. Nou, dus het, het is toch wel even af en toe eventjes, als de tijd het toelaat, even terug naar Amerika gaan. Ehm, goed, we gaan eh, straks natuurlijk veel meer nog eh, van je horen. Want eh, ja, we hebben je natuurlijk hier niet voor niks. <laughs> Dus zes nummers, mensen, dat gaat hij vanavond laten horen. Dus zo dadelijk al gaan, gaan, we het eerste blokje van twee doen. zover is het nog niet, maar we gaan eerst even gepast verder. Want na het dak eraf te hebben gespeeld door de firma Hoefs... is het nu tijd voor iets schappelijkere muziek. Zij ehm, komt 4 januari hier naar deze studio. Ik heb het over Melanie Ryan. En dat is Country. Everything I Need Is Here. Cozy fires, stockings galore wrapped presents waiting on the floor. That is when you know another year's gone by. Christmas morning is rolling around. Our warm feet touch the stone cold ground as we look outside. The world's covered in white. dat met eh, The Past. En dat eh, komt van de EP Drama King. Want eh, dat is de EP die hij heeft uitgebracht. Vorige week hadden we minder in de uitzending. het is zover, want hij zit er klaar voor. Dusty Stray, voor de derde keer in de, de studio. Maar deze keer heeft dat natuurlijk allemaal met een aanleiding te maken. Want sinds afgelopen vrijdag, want de week is nog niet voorbij. Het is nog een kakelvers album. Fireplace. En daar gaat hij een aantal nummers van laten horen in een uh, andere jasje natuurlijk. De akoestische versie, zoals je dat van ons bekend bent. En we beginnen met de eerste en dat is Anyone. Anymore, ja. Yeah. Anymore. Anymore. <laughs> birds are flying south. There's a stale taste in my mouth. Something's going on with me. And I knew you could do with some honesty. I don't think I wanna be with you. think I wanna be with you anymore. There's no other one in waiting. I'm getting too old for dating. wanna be with you anymore. Flocks will fly on back here for the spring. anything better than to say goodbye in a letter. I don't think I wanna be with you. I don't think I wanna be with you. I don't think I wanna be with you. nummer Anymore. Dat, uh, we gaan nu iets eh, heel, heel spannends eh, krijgen. Want Jonathan heeft iets meegenomen. En dat is het instrument wat hoort bij het tweede nummer. En dat is ook een single die van het album terug te vinden is. Van het album Fireplace. Ik zeg het nog maar even mensen. En dat nummer dat heet Lists. I made list of all the little things I missed about you. Oh, I never finished it. I made a list of all the places that we kissed around the world. Almost every continent. I made a list of every imperfection in your face. How I love that face. God, I miss that face. of all the ways I could have saved our relationship. It made me think a bit. I made a list of all the times I could have been better to you. It wasn't very hard to do. I made a list of all the lists I made about you. And it goes. And it goes. abrupt einde. Maar dat eh, is eh, wel leuk eh, met dit soort dingen. Want de uitvoering is anders. Maar het drumwerkje, het elektronische drumapparaat, was een uitkomst. Want degene die het album kennen, weten dat daar inderdaad dat stukje elektronica bij dit nummer in verwerkt zit. dat is even vooralsnog de eerste twee. Straks over na nou, een minuut of 15 zo'n beetje komt het eh, tweede gedeelte. En dan komt er zelfs na 9 nog een derde gedeelte. Ja, het, eh, je hoort het goed. Eh, er zijn vanavond zes nummers die hier voorbij gaan komen. Eerst een dame die we hier hebben gehad. niet zo lang geleden, volgens mij afgelopen maand in de maand... nee, in de maand oktober zelfs. Het is alweer een tijdje terug. Um, Joyce Martens en het nummer dat heet Winter. life comes to its end, it starts to snow. The flags keep falling, my solid ground slowly fades away. And I still feel like in the middle of my spring, and I don't know if I am ready yet for things to change. I don't know if I am ready yet. I don't news things from coming. Seasons they change, and life will never stay the same. But I still feel like in the middle of my spring, and I don't know if I am ready yet for it to change. I don't know if I am ready yet. I don't know if I am ready yet. I can feel them on my skin. Jonge roker. dat heeft nogal een beetje kuren. Dus je moet er af en toe een map op geven. Omdat eh, anders eh, het eh, op... Nu doet hij het weer. <laughs> Twee kanalen niet te horen is. nou, ik hoop dat het een beetje goed overkomt. Dit is het laatste woord. En achter het laatste woord zit David Bogaars. Ehm, en deze man heeft al het nodige achter de rug wat, wat dat gaat. Het lid Jonge Roker, dat is eigenlijk een beetje eh, de gevoelswereld van de Jonge Roker. Het is eh, het laatste woord eh, die dat uitbracht. morgen gaat wordt hij echt uitgebracht. Wij mogen hem vanavond al laten horen. Een outsider die staat op de rand van het feest. De song is geschreven in romantische stijl... omdat de gevoelswereld van de Jonge Roker centraal staat... en deze doorvoeld wordt getoond. Een handelsmerk van het lied is wederom de liedtekst. Deze is heel beeldend. De longen van de roker worden bijvoorbeeld melancholischer. En Jonge Roker is een lied met heel veel sfeer. Daar zijn er een aantal mensen die hier ook eh, in deze studio zijn geweest. Wat te denken van Borka Balloch. Die hebben we hier een aantal jaren geleden ook in de studio eh, gehad. Maar ook Thomas du Gardijn. En eh, dat is een van de, de, leden van de Zweefclub. En die hebben we begin van dit jaar ook hier in de studio gehad. dus helemaal onbekend zijn de mensen die mee hebben gedaan aan dit werk van het laatste woord niet. En de akoestische gitaren worden ingevuld door Diederik van Rijswijk. Dus eh, met een E. Eh, morgen dus eh, is die te vinden op de streamingsplatformen. Want daar is het een en ander te vinden van deze laatste woord. Van de week kregen wij ineens een... tenminste, ik kreeg ineens een berichtje... zag ik voorbij komen met Lisette Aviva. Hier ook geweest is, vorig jaar zelfs nog. en Lisette die stond daar op de foto met een nou toch wel een echte pop-icoon, namelijk Nick Cave. En daarom vond ik het weer gepast om weer iets eh, te laten horen van Lisette. Van haar EP die vorig jaar is eh, verschenen. Overdressed Unprepared. Overdressed Unprepared van Lisette Aviva. Het eh, is tien over half negen precies. Jazeker. Dus eh, dat komt mooi uit. Want dan hebben we het eh, tweede blok van Dusty Stray. Waar we nu naar gaan luisteren. Want alles gaat natuurlijk om het kakelverse album. Wat sinds bijna een week uit is. Fireplace. En dat is heel toevallig. Want we gaan nu ook luisteren naar het titelnummer Fireplace. It didn't take you long to grow out of me. I've always been slower and miss opportunity. Go getters go and get just what they desire. Losers sit around alone, staring at the fire. not getting younger. This time just rushes on. I go to bed too late and wake before the dawn. When I shared a bed with you, I didn't have a care. Now I'm hopelessly messed up. I see you every into the fireplace. In an ember, I see your face disappearing after the flame. I'll never be the same. her face disappearing after the flame. I'll never be the same. I look into the fireplace, in an ember I see your face disappearing after the flame. I'll never be the same. een, een, nummer als Fireplace het eh, in dit gedeelte van het jaar heel erg goed doet. Dat blijkt wel, want eh, het is het, eh, het tijd van het jaar om bij de haard te zitten en gewoon een aantal overpijnzingen te doen. Ehm, er staat natuurlijk nog meer op op dat album. van, van deze Dusty Stray. En we hebben nog één. En dat is ook een track van dat album. En dat nummer dat heet Giving all the mistakes I made. Saying everything that can break, can mend. Happiness strikes at strangest time. Put my mind at ease. Just when I thought I was gonna drown. It brought me back up on high ground. Now I can see for miles around possibilities. Slow sand of sadness had me sinking for so long was so much weaker then, and now I'm growing strong. Happiness strikes at strangest time. I feel my heart start healing. I didn't want you out of my life, but I must admit that I'm doing just fine. Back in touch with such a loving feeling. dat was eh, deel 2. Dat komt zo direct eh, in het eh, volgende gedeelte van deze Alternative FM. Natuurlijk nog een deel 3, want er worden er zes vanavond gespeeld. Maar het is ook tijd voor de echte singleversie van Oxblood. Ja, die hebben we een tijdje terug nog telefonisch aan de, tele, ja, telefonisch aan de telefoon gehad. Ja, leuke, leuke alliteratie, maar er klopt geen bal van in het Nederlands. toen hadden we de demo-versie. Nu hebben we de echte single-versie te pakken. Want eh, die heeft deze week uitgebracht. Deze Joy Burgers, eh, die de grote motor is van Oxblad. Winnares van de popprijs Amstel en Meerlanden. En dat nummer dat heet, en dat is heel mooi, namelijk Moonlight Train. been oftewel Nuland met eh, No One. En daarvoor hoorde je de, de singleversie van Axblad. Ehm, we gaan nog eventjes eh, door, want deze mensen hadden we ook in de studio. En dat is Fuis. It's always raining Every time I scream at you start screaming dus een, uh, een versie van deze Tell Me You'll Wait. Want een paar weken geleden waren ze hier te gast. Drie mensen sterk. Vuist was dit. Het nummer dat heet, eh, zoals gezegd, Tell Me You'll Wait. We hebben er nog eh, één en dat is van Francis Alban Black. Beter bekend de, ja, als Frans de Blaak. En het nummer wat je gaat horen tot aan het nieuws van 9 uur is Me and My Name. think of all the things and how words give them sounds. Think of all the colors and how colors knock words out.